Jan van der Putten met het NOS-journaal in Spa in België is vannacht een pond vuur genomen en werd de agent dodelijk geraakt. Het centrum van Spa is afgezet, de politie is bezig met een klopjacht op de daders. In Spa is het dit einde druk vanwege de Formule 1-race, daar gaan ook veel Nederlanders naartoe. Op een varkenshouderij in het oosten van Roemenië wordt vandaag een begin gemaakt met het ruimen van 140.000 varkens. Het bedrijf in Braila is de grootste varkenshouderij van het land en het op één na grootste van Europa. Afgelopen week is op het bedrijf de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Roemenië kampt al maanden met het uiterst besmettelijke virus. De Afrikaanse varkenspest is vastgesteld op 160 plaatsen, vooral bij kleine boerderijen. Van alle kanten komen reacties binnen op het overlijden van de Amerikaanse senator John McCain. Oud-president Obama spreekt zijn bewondering voor hem uit en zegt dat hij ondanks politieke meningsverschillen hogere idealen met hem deelde. Bill en Hillary Clinton noemen hem een capabele en taaie politicus die vaak partijbelangen opzij zetten om te doen wat het beste was voor het land. President Trump condoleert de nabestaanden op Twitter. Inwoners van de Duitse deelstaat Brandenburg, die waren geëvacueerd vanwege een grote bosbrand, mogen allemaal weer terug naar huis. Vannacht mochten mensen in Tiefenbronnen en Klausdorf terug en vrijdag konden mensen uit Vroonsdorf alweer naar huis. In totaal werden donderdag 500 inwoners geëvacueerd. Er staat nog altijd 400 hectare natuur in brand, maar na drie dagen blussen heeft de brandweer het vuur nu onder controle. De autoriteiten van Brandenburg vermoeden dat de bosbrand is aangestoken. Het weer geregeld zon, later meer bewolking en van het westen uit regen. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen eerst regenachtig, smiddags droog en wat zon. En dan is het een graad of 18.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 Ja, twee uur lang CFM Jazz, zoals u gewend bent op de zondagmorgen. Mijn naam is Cheryl Duiven en eh, we beginnen met een eh, werkje van het North Sea Jazz Festival. Matthias Rock met, eh, nee, Matthias Eik moet ik zeggen, met HEM, oftewel hem. Of dat de opposite is van H, ik zou het niet weten, maar in ieder geval het klinkt mooi. kop is eraf, zeg ik nou maar. Eh, ik zit onderwijl luisteraars lekker te genieten van een kopje koffie. Ik hoop u ook. En eh, ja, we gaan eh, alleen maar mooie muziek draaien vanmorgen. Althans, als het aan mij legt. En ik ga verder met een nummer van het Billy Hart Quartet. Het zal, zal u misschien niet veel zeggen, maar ze hebben een heel beroemd nummer. Hebben ze vertolkt op het North Sea Jazz Festival. Namelijk Sam Enchanted Evening. En dat is ook de titel van de LP van, of ja, CD, hoe moet ik het zeggen tegenwoordig Ehm, in ieder geval het album van eh, Art Carfunkel, Some Enchanted Evening, vertolkt door het Billy Hart Quartet.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 Het heeft de afgelopen dagen best wel eh, heftig geregend. Ons hele platje thuis stond eh, met een dikke laag water bedekt. En eh, we konden gewoon het, we eh, konden helemaal niet op. Want eh, dan hadden we onze bikini aan moeten trekken. regen, regen, regen. We werden er paars van. Purple Rain, Ursel. Die uh, eh, vertolkt dat heel mooi voor, eh, vanmorgen voor ons uh, eh, luisteren. gebruiken. De hele, hele week al eh, buien, regen. Trakteer ik ook nog eens op een paarse regenbui. Maar dit was wel een hele mooie. Vertolkt door eh, Urcel, ik zei het al. We gaan eh, eventjes genieten van Sarah uh, En zij heeft het over Time After Time. Ook een popnummer volgens mij. ja, volgens mij. Het is een popnummer. Maar ook Jazzy vertolkt. After Time op een jazzy manier vertolkt door Sarah Call. Nou, True is ook zo'n bekend nummer van Spandau Ballet. En dit keer vertolkt door Jamie Lancaster. come back again. Why do I find it hard to write and explain? Oh, I want the truth to be said. bekende nummer True van Spandau Ballet... in een jazzy jasje gestoken door Jamie Lancaster. Tainted Love, de Stella Started Trio. Sometimes I feel I've got you Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the hurt of me.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 Aankomende woensdag dan is mijn collega Willem Bruis hier. Die doet een bluesprogramma. Kan hij heel goed. Heeft prachtige muziek altijd in huis. En uh, we gaan Guy Mitchell vragen. En dat dateert uit eh, de eindjaren 50. Als ik dan uh, zondagochtend uh, wakker werd en ik dronk een kopje koffie bij mijn ouders in de kamer. Dan draaide mijn vader op de torens platenwisselaar vaak dit nummer. singing nostalgie. Guy Mitchell was dat met de eh, Singing the Blues. Smoke on the Water, die kent u ook wel, hè? Nou, we gaan hem eh, beluisteren in een, eh, jazzy sfeertje. En dat doen we dan met de Coltrane Quartet. Smoke on the Water. ground zingende versie van Smoke on the Water. En eh, dat was de Coltrane Quartet. We gaan eventjes eh, genieten van een prachtig mooi nummer van Ennio Morricone. Daar verwerken we ook vast mee. Gio la Teste, originale. jazzwalsje. Want ook uh, dat produceert het orkest van Ennio Morricone. Ongeëvenaard wat eh, de sfeer betreft. Eh, wat mij betreft in ieder geval mijn interpretatie daarvan. En, ja, ik wilde het u eventjes laten horen. Ik heb het even met u gedeeld als u het goed vond. Nou, u heeft het maar goed te vinden. <laughs> Het is al voorbij gekomen. Something Special, Sonny Clark. Something Special, iets heel speciaals. Werd ons gebracht door Sonny Clark. En wat ik altijd heel speciaal vind is uh, Lucky Luke. Want die, eh, die, die schiet sneller dan zijn schaduw. Maar Robbie Williams, die zingt sneller dan zijn schaduw. Luister maar. Johnny and Robbie. Youth, why are you talking like that?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 Mine. We're closer than shadow. ripples. Strolling Wherever you'll find him, you'll find me. Just look. Closer than a miser, all the oh. bloodhounds to oh. me. Closer than Smy gives to all of LA. My Closer than Ricky to confessing he's gay.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 Ja, als je dan eh, samen met je schaduw zingt... dan eh, klinkt dat wel heel robuust. Maar eh, dat was ook niet het geval hoor. Want Robbie Williams werd vocaal bijgestaan door Jonathan Wilkes. En Jonathan Wilkes die riep zelfs op aan het eind van het nummer... om het nog maar eens eventjes weer te herhalen. Robbie Williams was te moe, had geen dorst... had ook geen zin in een kopje thee. U heeft het allemaal kunnen beluisteren. maar het klonk als een dijk, hè, toch? Ik ga niet een eh, nummer draaien van Huub van der Lubbe, dat doe ik niet. Want dat is popmuziek. Eh, dat klinkt wel als een dijk, maar uh, we gaan vandaag ons uitsluitend bezighouden met jazzmuziek. Earl Kloek, die zingt voor u Sessie Bon. Hij zingt, hij speelt het in elk geval. waarschijnlijk zingt u het gewoon mee, want het is zo bekend. prachtige nummer eh, eindig ik het eerste uur van ZFM Jazz. Ik ben er straks nog een vol uur, eh, tot 12 uur luisteraars. Eh, kunt u meegenieten van, ja, toch wel wat mij betreft wat easy listening repertoire. Want ik ben niet zo van de, van heftige jazz.